Zes uur. Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. Nederland krijgt steun van Oostenrijk bij de harde opstelling in de eurogroep. Minister Hoekstra en zijn collega's van Financiën praten vanavond verder over steun aan Italië, Spanje en andere landen die zwaar zijn getroffen door het coronavirus. Italië wil graag een gemeenschappelijke lening, eurobonds, maar Hoekstra is daar fel op tegen. Vandaag zei ook de Oostenrijkse minister van Financiën dat eurobonds een slechte oplossing zijn. De afgelopen drie weken zijn er twintig corona-gerelateerde strafzaken behandeld via het snelrecht, meldt de Raad voor de Rechtspraak. In de zaken van 13 verdachten is inmiddels uitspraak gedaan. De straffen variëren van drie weken tot een half jaar cel, al dan niet gedeeltelijk voorwaardelijk. Het gaat daarbij om verdachten die met opzet hoesten en spuugden tijdens hun aanhouding, na bijvoorbeeld een winkeldiefstal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is licht gestegen met 9. In totaal liggen nu 1417 mensen op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum. Het centrum verwacht dat het aantal coronapatiënten op de IC e de komende twee weken ongeveer gelijk blijft. Bedrijven in de transport en logistiek leiden sinds het uitbreken van de coronacrisis omzetverliezen van gemiddeld 32 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt Transport en Logistiek Nederland. Bij bedrijven rond de sierteelt is het verlies soms zelfs 90 procent. Bijna een kwart van de bedrijven zegt noodgedwongen afscheid te moeten nemen van personeel. En als het aan de bisschoppen ligt, luiden zondag eerste paasdag om 12 uur de kerkklokken. De kerken blijven dicht vanwege de coronacrisis. Maar de bisschoppen willen iedereen toch een hart onder de riem steken. Ook de Belgische bisschoppen roepen de kerken op om zondag om 12 uur de klok te luiden. Het weer, vanavond en vannacht enkele sluierwolken. Het is fris met minima van 0 tot 7 graden. Morgen vrij veel zon. Met een zwak tot matige noordoostenwind wordt het 14 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.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 nothing the same own. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.